Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Britse Cameron heeft na de bloedige aanval op een vermoedelijke militair in Zuid-Londen gezegd dat er sterke aanwijzingen zijn dat het om een terroristische daad gaat. Twee mannen van rond de 20 jaar vielen de vermoedelijke militair aan met messen. Volgens getuigen gingen de aanvallers als beesten tekeer en riepen ze Allahu Akbar. De gealarmeerde politie schoot de beide aanvallers neer. Minister van Binnenlandse Zaken Theresa May heeft een spoedzitting georganiseerd van de Cobra-groep... die zich bezighoudt met de nationale veiligheid. Het incident gebeurde gebeurde in de Londense wijk Woolwich, dichtbij een kazerne. De man die werd aangevallen droeg een t-shirt van de militaire organisatie Help for Heroes. Onderzoekers van het AMC in Amsterdam en de École Polytechnique Fédérale in Lausanne hebben in muizen en wormen de genen gevonden die bepalend zijn voor de ouderdom van deze dieren. Ze publiceren hun bevindingen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De onderzoekers hebben de genen kunnen manipuleren en denken dat het ook bij mensen mogelijk is om de werking van de ouderdomsgenen af te remmen. Dat zou het wellicht mogelijk maken om het leven van mensen te verlengen en het aantal gezonde levensjaren te vergroten. De Belastingdienst heeft in Tilburg bij een grote actie tegen de criminele hennephandel voor meer dan 60 miljoen euro aan aanslagen opgelegd. Ook werden 18 mensen aangehouden, is beslag gelegd op panden, bankrekeningen en auto's en zijn er grote contante bedragen in beslag genomen. Het geld is onder meer gevonden in een verborgen ruimte van wat de politie omschrijft als een hennepfabriek. Op de uitvalswegen rond Tilburg werden kentekens gescand. Mensen met belastingsschulden of andere openstaande boetes moesten meteen betalen. In totaal werd 115.000 euro contant afgerekend.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 Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. Een grozer verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die waan, laat mij in die waan, laat mij in die waan. mij in die waan, laat mij in die waan. Laat om bruggen te bouwen, soms droom ik ervan. myself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. finding it, take it's all here You and me, no one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You're finding it, take it, take it in, it's all here You and me, no one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You and me, no one else, nothing else but us right here You and I, no one else else, nothing else but you and I. It's not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or simmer down, and I won't ham it up or simmer down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, so only us is us right now You're finding it, take it, take it in, it's all here You and me, no one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You and me, no one else, nothing else but us right here You and I, no one else, nothing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 Take a good look, my something, but there's nothing cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. Stop talking.